Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het dodental van de twee terreuraanslagen in Noorwegen is opgelopen. Bij de bomaanslag in het centrum van Oslo zijn zeven doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. Eerder waren er twee doden gemeld. De bom ontplofte in het regeringscentrum voor het kantoor van premier Stoltenberg. Kort daarna was er een schietpartij op een eiland voor de Noorse kust. Daar schoot een man zeker vijf mensen dood. Dat gebeurde op een jeugdbijeenkomst van de Noorse Arbeiderspartij. Dat is de partij van de premier. Op het eiland schoot een man verkleed als politieagent met een automatisch geweer op de 700 jongeren die daar bijeen waren. Inmiddels heeft de Noorse politie één arrestatie verricht. Stoltenberg zou morgen naar de partijbijeenkomst op het eiland gaan. Wie er achter de aanslagen zit is niet bekend. Gedacht wordt aan radicale moslims. Vermoedelijk houden de twee aanslagen verband met elkaar. De samenwerkende hulporganisaties hebben nog geen plannen voor een grote tv-actie voor hongerend Afrika. Wel komt er steeds meer geld binnen op Giro 555. Er is nu 8,5 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de droogte in de horen van Afrika. Dat maakte de SHO vanochtend bekend. Twee dagen geleden stond de teller nog op iets meer dan 5 miljoen. Meer dan 10 miljoen inwoners van Ethiopië, Kenia en Somalië kampen met ernstig voedseltekort. Zorgbelang Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor klachten over het ziekenhuis. Patiënten kunnen daar klagen over de gang van zaken rond de multiresistente bacterie in het Rotterdamse ziekenhuis. De belangengroep kreeg signalen dat patiënten en betrokkenen vinden dat ze niet goed zijn geïnformeerd. Zorgbelang heeft over het meldpunt overleg gevoerd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat verscherpt toezicht houdt op het ziekenhuis. Het meldpunt is vanaf maandag bereikbaar. In het ziekenhuis zijn voor zover bekend 25 mensen overleden die de bacterie bij zich droegen.